dat Faber in het openbaar Russische propaganda verspreidt. Ook oppositiepartijen reageren. D66-leider Jette vraagt op X aan VVD en NSC... hoe lang ze het nog acceptabel vinden dat Faber in het kabinet zit. Bij een hack bij de populaire cryptobeurs Bybit is voor bijna anderhalf miljard dollar aan digitaal geld gestolen. Het zou gaan om de grootste diefstal ooit in de crypto-industrie. Volgens een topman van Bybit wist een hacker in te breken in een soort digitale kluis. Waar het geld nu is en of het is terug te halen is niet bekend. De topman van het platform uit Dubai zegt dat alle verliezen gedekt kunnen worden. In Berlijn is een man neergestoken bij het Holocaust-monument. Het slachtoffer is een 30-jarige Spaanse toerist en hij raakte zwaar gewond. Drie uur later werd een verdachte opgepakt. Over zijn identiteit is nog niets bekendgemaakt. Meerdere mensen zagen de aanval gebeuren. Zij hebben slachtofferhulp aangeboden gekregen. De Nederlandse voetbalsters hebben in de Nations League gelijk gespeeld tegen Duitsland. In Breda werd het 2-2. Na een klein kwartier spelen opende Berenstein de score voor Oranje. Duitsland maakte vlak voor rust gelijk en kwam vlak na rust op voorsprong. In de 66e minuut werd het weer gelijk door opnieuw een goal van Berenstein. Dinsdag speelt Oranje weer, dan tegen Schotland. Het weer. Het is bewolkt en vanuit het westen gaat het regenen.